Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Na lang overleg heeft ook het kabinet van Israël ingestemd met het staakt het vuren met Hamas. Eerder gingen Hamas en het Israëlische Veiligheidskabinet al akkoord. Het staakt het vuren gaat morgen, zondag, aan het einde van de ochtend in... en om 4 uur zondagmiddag komen er drie Israëlische gijzelaars vrij in Gaza. Tegelijkertijd komen bijna 100 gevangen genomen Gazanen vrij... Vervolgens worden zes weken lang iedere week gijzelaars vrijgelaten in ruil voor gevangenen. Over ruim twee weken beginnen de onderhandelingen over de volgende fase van het bestand. De inauguratie van Donald Trump komende maandag wordt naar binnen verplaatst vanwege de kou in Washington. Trump schrijft dat het weer op die dag gevaarlijk kan zijn voor bezoekers en dat hij hen niet in gevaar wil brengen. Het kan die dag min 5 graden worden. Trump en vicepresident Vance worden beëdigd in het Capitool. Tegen twee mannen die waren betrokken bij een dodelijk speedbootongeluk op de Maas... zijn taakstraffen geëist van 180 uur. Volgens justitie waren ze onvoorzichtig. Bij het ongeluk bij Roermond raakten enkele jaren geleden alle vijf opvarenden gewond... en één van hen bezweek aan zijn verwondingen. In Duitsland is een man aangehouden die zich aan een rijdende hoge snelheidstrein vastklampte... Het gaat om een onoplettende reiziger die op het perron stond te roken toen de trein wegreed. Hij klampte zich snel vast tussen de twee wagons en werd tien minuten later aangehouden op een station. De politie noemt het een wonder dat hij het heeft overleefd. De Georgische aanvaller Kvitsja Kvaratskhelia maakt een overstap van Napoli naar Paris Saint-Germain. De Franse voetbalclub betaalt 70 miljoen voor de vleugelspeler en dat maakte de duurste transfer deze winter.